Jelle Seubring met het NOS Journaal. Tientallen woningen in Amsterdam-Oost zijn zwaar beschadigd geraakt... na een grote brand in een appartementencomplex gisteravond. De brandweer was urenlang bezig met blussen. Rond half drie was de brand onder controle. De ruim 100 bewoners konden niet terug naar huis... zijn voor een deel opgevangen in hotels. In Canada zijn vier tieners om het leven gekomen tijdens het vissen. Dat gebeurde in het noordoosten van Quebec. De tieners hoorden bij een groep die op een zandbank stond. Ze werden verrast door het opkomende water en meegesleurd door de sterke stroming. De Canadese hulpdiensten vonden de slachtoffers op de oever. Een man van in de 30 wordt nog vermist. Naar hem wordt gezocht met onder meer helikopters. Zes mensen worden nog gered, eh, vermist. Eh, zes mensen konden worden gered. Bij een verkeersongeluk in Helmond zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat gebeurde volgens regionale media nadat twee auto's hard waren weggereden bij een stoplicht. Een van die auto's botste bij het volgende stoplicht op een stilstaand taxibusje. De meeste inzittenden van de hardrijdende auto zouden minderjarig zijn. De andere auto ging er vandoor. De bestuurder is nog niet gevonden. De politie heeft één persoon aangehouden. De Brusselprijs voor het beste journalistieke boek gaat dit jaar naar Maurice Zwirk voor zijn boek De Indische Doofpot. Dat werd bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek gaat over hoe Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië lange tijd geheim werden gehouden. Volgens de jury laat het boek van Sviak zien dat er sprake was van systematisch geweld in Nederlands-Indië. De winnaar van de Brusselprijs krijgt 10.000 euro.